Schwierigkeiten 过分恨。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

love, what a blessed thing. Oh, yeah, say it loud, make it clear. Today. All the walls are falling down No more children off to war. If we search in our hearts, all the suffering will be.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 ci sarà sempre qualcuno che la canterà.

change. sound dumb, don't want to offend. So don't call me a faggot, not unless you are a friend. Then if you're tall and handsome and strong, you can wear the uniform and I could play along. And so it goes.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 VVD, CDA en PVV lopen het gevaar dat ze geen meerderheid halen in de Eerste Kamer, doordat ze geen lijstverbindingen zijn aangegaan voor de provinciale statenverkiezingen. Dat zegt Maurice de Hond. Met een lijstverbinding krijgen partijen eerder een restzetel. Volgens de Hond moeten VVD, CDA en PVV zo'n 2% meer stemmen halen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de brand in een opslagbedrijf in Amsterdam afgelopen dinsdag zijn geen gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen vrijgekomen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van metingen van het RIVM. Als mensen brokstukjes of roet vinden kunnen ze die zelf opruimen met handschoenen aan. Dinsdag woedde in het westelijk havengebied een grote brand in een loods waarin rubber was opgeslagen. Roemenië en Bulgarije mogen voorlopig niet toetreden tot het Schengengebied, waarin de onderlinge grenscontroles zijn afgeschaft. Volgens de EU-ministers hebben de twee landen nog te weinig gedaan tegen corruptie en criminaliteit. Aanvankelijk zouden Roemenië en Bulgarije dit jaar toetreden tot de Schengenlanden, maar de EU stelde dat vorig jaar voor onbepaalde